me weer vergeet. Voor de zoveelste keer. Ik wist dat het komen zou. En toch doet het zeer. Ik ben weer blind. Margot zal ik vergeten. Niet beter weten waarin ik weet. Even leek het wel, alsof ze van me hield. Even dacht ik, dit is zij. Even gaf ze mij haar hart en ziel even, maar nu is het voorbij. Ik heb me weer vergist. Voor de zoveelste keer. Ik wist dat het komen zou. En toch doet het zeer. zal ik vergeten. niet beter weten waarin ik ben. Eenmaal komt ze toch, eens zal ze er zijn. Eenmaal komt ze toch voor mij. Eenmaal komt een eind aan dit refrein. Eenmaal is het niet voorbij. Lago zal ik vergeten.